Visser met het NOS-journaal. Het nieuwe pensioenakkoord heeft de gelederen binnen de FNV niet kunnen sluiten. De twee grootste bonden, Abfacabo en bondgenoten, vinden de toezeggingen van minister Kamp onvoldoende. Ze zeggen dat te weinig mensen in aanmerking komen voor de regeling waarbij ze kunnen sparen om toch op hun 65ste te stoppen met werken. Maandag komen alle bonden binnen de FNV-federatieraad opnieuw bijeen om te vergaderen over een gezamenlijk standpunt. De Tweede Kamer debatteert morgen al over het aangepaste akkoord. De politie zegt dat er een doorbraak is bereikt in het onderzoek naar de moord op Nicole van den Hurk. Met nieuwe techniek is een DNA-sporen vastgesteld die vermoedelijk van de dader zijn. Meisje van 15 werd in november 95 vermoord gevonden in de bossen tussen Mierlo en Lierop. De stiefbroer van Nicole van den Hurk geldt als verdachte. Onderzocht wordt of zijn DNA overeenkomt met de sporen die nu zijn gevonden. De Belgische premier Le Terme wordt adjunct-secretaris-generaal van de OESO, e de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling. Hij vertrekt uiterlijk aan het eind van het jaar. terme is bezig aan zijn tweede termijn als premier. Zijn huidige regering is al 15 maanden demissionair. Aangekondigde vertrek zet extra druk op de regeringsonderhandelingen in België, die nog altijd uiterst moeizaam verlopen. Het aantal Amerikanen dat in armoede leeft is nog nooit zo groot geweest. Volgens het Volkstellingsbureau leefden vorig jaar ruim 46 miljoen Amerikanen onder de armoedegrens. En dat is 15% van de bevolking. Voor een gezin met twee kinderen betekent dat een inkomen van ongerekend minder dan 16.000 euro per jaar. In Waddingsveen zijn bij een grote brand tussen twee bedrijfspanden verwoest. Het zijn een meubelwinkel en een pand waar onder meer oldtimers staan. Vanwege de rook werden uit voorzorg drie omliggende woningen ontruimd. De oorzaak van de brand in Waddingsveen is nog onbekend. Niemand raakte gewond. Het weer vanuit het noordwesten toenemende bewolking, later gevolgd door regen. Het wordt ongeveer 16 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is John Sahoka van de ANWB. In de Randstad staan files op de A8 richting Amsterdam, 3 kilometer voor het knooppunt Koenplein. A15 richting Europort tussen Hoogvliet en Spijkenissen ook 3. Op de A20 in de richting Gouda. Daar is een ongeluk gebeurd bij Rotterdam Centrum. Er staat ook 3 kilometer en bij Rotterdam Centrum is de ook dicht. A27 Breda richting Utrecht. Daar is een ongeluk gebeurd bij Noordloos. Ook daar staat inmiddels 3 kilometer. Daar zijn twee rijstroken dicht en al het verkeer moet daar over de vluchtstrook.